De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Clinton heeft een verzoek van haar Turkse collega naast zich neergelegd om Israël te veroordelen voor de aanval op het hulpconvoi voor Gaza. Clinton riep anderen op om zorgvuldig te reageren. Ze vindt het niet nodig dat er een onafhankelijk internationaal onderzoek komt. Maar aan het Israëlische onderzoek naar de gebeurtenissen van maandag... zouden wel andere landen, zoals Turkije, moeten kunnen meedoen. Bij de bestorming van het konvooi door Israëlische commando's... kwamen negen mensen om het leven, onder wie vier Turken. President Obama heeft de Turkse premier Erdogan daarvoor gecondoleerd. Israël wil het overgrote deel van de bijna 700 activisten die werden opgepakt... zo snel mogelijk uitzetten... Zo'n 50 mensen worden langer vastgehouden omdat ze geweld zouden hebben gebruikt. De staking bij de containerterminal EPM op de Maasvlakte is voorbij. Het personeel is weer aan het werk gegaan. Maandagmiddag brak bij EPM een wilde staking uit. Werknemers waren het niet eens met het ontslag van een kraanmachinist die een container had laten vallen. Na overleg tussen directie en FNV-bondgenoten is besloten dat een commissie het ontslag van de machinist gaat onderzoeken. De uitslag daarvan is niet bindend. In afwachting van de uitkomst van het onderzoek is het ontslag van de kraanmachinist opgeschort. De universiteiten krijgen tot 2016 elk jaar 20 miljoen euro extra voor natuur- en scheikunde. Daarmee kunnen ze meer wetenschappers aanstellen en gaan ze proberen om jongeren enthousiast te maken voor deze vakken. Volgens het ministerie van Onderwijs hebben het bedrijfsleven en wetenschappelijke instituten veel natuur- en scheikundigen nodig. Met de extra miljoenen kunnen de universiteiten bijna 90 wetenschappers aanstellen en ze willen elk jaar minstens 120 nieuwe studenten aan natuur of scheikunde laten beginnen. Het weer, vannacht kans op mist en vooral in het zuiden bewolkt. Het is een graad of 8. Overdag.